Citydijkers met het NOS Journaal. Op de westelijke Jordaan-oever zijn twee Palestijnen omgekomen bij een droneaanval. meldt de hulporganisatie de Palestijnse Rode Halve Maan. Het Israëlische leger zegt dat militairen tijdens een operatie bij het vluchtelingenkamp in Jenin onder vuur werden genomen... waarop vervolgens de droneaanval werd uitgevoerd. Het is niet duidelijk of de slachtoffers betrokken waren bij de aanval waar het Israëlische leger over spreekt. Het Israëlische leger zegt verder een aanval van Hamas uit zee te hebben vereideld. De groep duikers zou geprobeerd hebben om Israël via water te infiltreren. Het plan was om via de kust een kibbutz binnen te dringen. De marine zou de duikers van Hamas hebben ontdekt en gedood. Ook zou hun basis zijn gebombardeerd. De informatie van Israël over de vereidelde aanval is niet onafhankelijk te bevestigen... Israëlische leger meldt ook dat het infrastructuur van het Syrische leger heeft aangevallen. Volgens het leger gebeurde dat in reactie op raketaanvallen vanuit Syrië op Israël. In de Gazastrook is een vierde konvooi met hulpgoederen aangekomen. De spullen gingen vanuit Rafah in Egypte de grens over in acht trucks. Er zitten water, voedsel en medicijnen in. De Palestijnse Rode Halve Maan heeft de spullen in ontvangst genomen. De situatie in de Gazastrook verslechtert snel. Onder meer de Verenigde Naties dringt aan op het toelaten van meer hulp aan de inwoners van de regio. In de Tweede Kamer heeft premier Rutte de afgelopen avond gezegd dat ten onrechte het beeld is ontstaan dat Nederland eenzijdig Israël steunt en geen oog heeft voor het leed in Gaza. Hij zei dat het kabinet Israël niet blind steunt in alles. Rutte benadrukte dat Israël niet veilig kan bestaan zolang Hamas aanvallen kan uitvoeren maar zei er ook bij dat burgers zo min mogelijk slachtoffer moeten worden van de strijd tegen Hamas. Het weer, het is droog bij een graad of 6.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 to blind fine with you. Please forgive me, but I'm trying not to cry. Oh, I've had a million different offers on the phone, but I just stay right here at home. I don't think that I can take it anymore.